Eh, de muziekboulevard is uh, inmiddels afgelopen. Maar er zou hier achter een programma moeten zijn. Alleen degene die zeg maar het non-stop profiel had moeten invullen voor de, de, computer. Die heeft dat verzuimd te doen. Nou ja, dan blijft het voorlopig even niet stil. Maar ja, aan de andere kant zit ik er dus nog even voorlopig even aan vast. Om het maar zo te zeggen. Twee nummers hebben we even gedraaid achter elkaar. Dat was bijvoorbeeld... Uh, Noir, een, een, nieuwe groep uit Haarlem. Bestaat uit eh, drie mensen en deze groep, eh, Duncan Idaho, is uit Lekkerkerk afkomstig. Beetje eh, wat, wat een geciviliseerd nummer hiervoor gedraaid niet gelijk meteen overdreven hard rond uh, tweeën. Dat, dat is toch een beetje erg uh, van... ja, een beetje erg snel. Maar goed, dat maakt niet uit. Just Like You aardigheidje van, eh, van in ieder geval kan ik er ieder van melden... is dat zij eh, in eh, niet al te gekke lange tijd op donderdag hier een opwachting gaan maken bij ZFM Zandvoort. Dus dat kan ik je dan ook vertellen. Geen zondag in Kennemerland dus. wel even gewoon tijdelijk wat muziek. Totdat de heren het probleem hier met die computer hier hebben opgelost. En dat ik dan fijn naar huis kan. Hier is Jelle Set. zitten op één lijn als hetzelfde bloed. Het voelt zo vreemd, maar het is zo erg. Met een vrouw als jou vallen zoveel weg. Dat ik zoveel zeg en reden zat. Want jij bent de vrouw van mijn leven, schat. En het betekent dat ik heel graag bij je blijf. Want ik ben dit eenzame leven zat. Het is heel een jaar geleden leek de wereld nog zo klein en droomde ik over later zoals ik had willen zijn. Vakanties op de Veluwe, een kerstmis aan de rij. Oh mama, en pap, wat had ik het toch fijn. Nu de jaren zijn verstreken, herinneringen blijven steken, zie ik hoe de wereld langzaam aan het veranderen is. Vrienden die verdwijnen, nog gebouwen die verschijnen, laten me realiseren dat ik het leven problemen, ruzies en pijn. Soms wou ik dat ik weer eens klein zou kunnen zijn. Maar met een wereld aan mijn voeten, ambities als muzikant, sla ik mijn vleugels uit en kies ik voor een leven aan de rand. De economie, is niet makkelijk. Een constant eenzaamheid, zwerven, strijden we terwijl de tijd voorbij verstrijkt. In een wereld van terrorisme Haat, angst en pijn, kunstenaars laat zien wie je bent en wat je wilt zijn. Door de ogen van een kind is alles zo makkelijk, dromend in onschuld van deze verdorpen mensheid. Denk het over wat de zin van het bestaan is als er zoveel pijn en haat is. En het leven is zo ongrijpbaar. Dat de dood als slot waar ik langzaam mee vaar. Dat ik me afvraag wie ik ben. maar het is waar. Uiteindelijk zul je vergeten worden. En daarmee is het klaar. Dus kijk om je heen, want je leeft op dit moment. Laat iedereen toch praten en wees wie je bent, wie je bent, wie je bent, wie je bent. Jazeker, dat uh, was Fabiana Dammers. <clears throat> dat eh, is een Nederlandstalig nummer. Eh, hoe kan dat? Dat ga ik uitleggen, want er zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. namelijk het feit dat ze toen op een gegeven moment een gitaar in handen kreeg. dat is de gitaar waar ze tegenwoordig ook zeg maar mee speelt in theaters en op poppodia. En ze moest toen op een gegeven moment auditie doen, of beter gezegd een toelating doen voor het conservatorium. En toen heeft ze dit nummer met haar toenmalige gitaarleraar eh, gemaakt. En eh, dat hebben ze op een gegeven moment als, ja, als goed bevonden van het conservatorium. Het is het enige Nederlandstalige nummer wat ik heb. En voor de rest heb ik helemaal, helemaal niets. Gewoon helemaal niets van, uh, van Fabiana Dammers. Dus dat is wel het enige grappige eraan. En eh, vorig jaar, toen eh, mocht ik het genoegen gesmaken om een keer eh, als jurylid bij On Air Talented. Dat is een programma wat Roy van Buringen op zaterdagmiddag aan het eind doet. Samen met Rudy Nicola. het programma Entertainment for You. En het, uh, dat, eh, wat, wat, wat hij eh, daaraan activiteiten eronder hangt. Dat is On Air Talented. Dat is een talentenfestival wat hij gehad heeft. Er heeft trouwens ook uh, deze Julian, Julian Cassette aan meegedaan. En wie zat daar ook bij? Rosita Lot. En Seduction is een beetje haar artiestennaam. En daar was nou net dat ene nummer wat je net eh, daarvoor hebt eh, kunnen horen. Het is een uh, Nederlandstalig R&B nummer. En dat is wel eens heel erg leuk als je dat zo even prompt verloren op een zondagmiddag zo kan draaien. nog steeds in blijde afwachting van het op gang brengen van een computer. Gaan we gewoon vrolijk verder met muziek bij CFM Zandvoort. En dit is, of dit zijn, de mensen van de Cosmic Carnaval nog eens een keer. No en het nummer heet The Green Light. You walk before green light starts flashing and run before your old age starts passing you Before your old age starts bashing you down. versie The Green Light eh, klinkt ook anders in het eh, theater als eh, het goed is. nou, het probleem dat gaan we, hebben we eigenlijk al min of meer een beetje opgelost. Maar we doen nog even één nummer om echt langzaam van het een naar het ander eh, te doen. En uh, dat andere, dat is dan dat wij eh, van onze collega's van AB Radio straks het signaal de eten zullen, gaan sturen. Dat doen we nu nog even niet. dat, is, dat, dat, dat doen we dus zo. maar eerst gaan we nog even iets anders draaien. Zandvoorts welvaren zou ik bijna willen zeggen. Namelijk Van Kessel. En het nummer Don't Be side of the road, just on time to come alone. Walking free in an idea, it's the time with a touch of inspiration. Why don't be alone? The time we live in. not hard, no hard to give in. Always between the lines, the special phrase decline. Why don't we alone in the time we live in? Some say it's just for the show. Operation. was Houses met uh, Faster. We gaan het eh, signaal doorgeven van eh, onze collega's van AB Radio. Die non-stop uitzenden. dat gaan wij dus ook doen. Wij liften dus gewoon op het signaal van de heren van AB Radio mee.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 Hey, that, that, I got that. Hey, I got the magic in me. HB Radio, het station dat voor jouw plezier is uitgevonden. HB Radio. Your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. van de regio. Kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio. It's my It's the way that I wanna live. It's my I can do just what It's my No one can tell me what to do. It's my what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spinning myself around. Everybody's talking all this stuff about me. Yeah. Why don't they just let me live? And you know we gon' clear up Long time me tell them, head out the right. Step out the dark and step in the light. Stop going spoon and pull up a fight. Let them know when me take up the mic. Them people meant to come out the fight. All of the girl we have squeezed them tight. And this kind of vibes when the people they rules wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen tegen het regime van de Libische leider Gaddafi. Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië. Dan worden de banktegoeden van Gaddafi en zijn naasten bevroren en mogen ze niet meer reizen. Verder staat in de resolutie dat het internationaal strafhof in Den Haag zich over het geweld tegen anti-regeringsbetogers moet buigen. Onderzocht moet worden of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Afgelopen avond zei president Obama dat Gaddafi moet opstappen. Als een leider alleen kan aanblijven door zijn eigen volk met geweld te onderdrukken... dan heeft hij zijn legitimiteit verloren en moet hij vertrekken, zei de Amerikaanse president. Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. In Limburg zijn bij een brand in een stal 200 stieren omgekomen. De meeste dieren zijn gestikt, andere moesten worden afgemaakt. De brand brak rond